ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een mijlpaal op het gebied van reanimeren. Vanaf nu kan je in heel Nederland worden gereanimeerd binnen 6 minuten na een hartstilstand. Er hangen nu genoeg AED's en er zijn genoeg vrijwilligers om ze te bedienen, vertelt de directeur van de Hartstichting. Alle vrijwilligers die in de buurt zijn van het slachtoffer, binnen een straal zeg maar van 500 eh, tot 700 meter. Die worden opgeroepen via het systeem, via hun telefoon, om zo snel mogelijk naar het slachtoffer te gaan. Of om zo snel mogelijk naar een dichtstbijzijnde AED te gaan. Ja, dat dat snel gebeurt is belangrijk. Want als je in de eerste zes minuten begint met reanimeren... is de kans dat iemand het overleeft een stuk groter. In Frankrijk is een campagneavond uit de hand gelopen. De nieuwe Franse presidentskandidaat Eric Zemmour hield een bijeenkomst. Er was ook een groepje activisten bij. Ze droegen t-shirts met daarop nee tegen racisme. Toen mensen in het publiek dat zagen, sloegen ze de activisten in elkaar, vertelt onze correspondent. Anti-racisme-activisten kregen stoelen naar hun hoofd en werden geslagen en geschopt door aanhangers van Zemmour. Sommige activisten raakten daarbij gewond. Vanaf vandaag krijgen alle basisscholen een eerste lading zelftesten toegestuurd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Die kunnen daarmee twee keer per week thuis een zelftest doen. Voor de kerstvakantie komt levering 2. Een club in Duitsland is afgelopen weekend gesloten omdat bezoekers geen mondkapje droegen. Er stonden vooral heel veel Nederlanders op de dansvloer. Een deel van hen reed met een discobus de grens over. De politie stuurde alle feestgangers naar buiten en sloot de tent voor de rest van de nacht. De clubeigenaar vindt het allemaal maar overdreven. Hij zegt dat bij iedereen netjes om een kaartje en QR-code is gevraagd. En de politie in Maastricht is uitgerukt voor een chocoladepistool. Een man belde de politie omdat hij een verdacht pakketje voor zijn voordeur zag liggen. Daar bleek dus een wapen in te zitten. Maar de vinder zei dat hij met niemand ruzie had en ook niet kon geloven dat iemand hem wilde bedreigen. Toen agenten voor de zekerheid gingen kijken, bleek het om snoepgoed te gaan. Een chocoladepistool met een chocoladedoosje munitie. De man heeft de chocola aan de agenten meegegeven. Het weer, het is bewolkt. In de loop van de middag kan het gaan regenen en het is een graadje of vijf. Ook de rest van de week regelmatig regen, maar ook af en toe zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Uitgeest en Knoop het meer. De linkerrijstrook is voorlopig dicht.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 hoofdpunten van het NOS-journaal. Overal in Nederland kan binnen zes minuten een reanimatie plaatsvinden na een hartstilstand, zegt de Hartstichting. Die zegt dat zo duizenden levens per jaar kunnen worden gered. Een stichting gaat een schadeclaim indienen bij de overheid vanwege een groot datalek bij de GGD. Duizenden callcentermedewerkers konden de persoonlijke gegevens inzien van iedereen die vanwege corona contact met de GGD had. In Myanmar is de afgezette leider Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vier jaar cel. Een woordvoerder van de militaire junta zegt dat ze schuldig is bevonden aan opruiing en het breken van coronaregels.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 Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, oh.